Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moeten snel meer medicijnen komen voor baby's en jonge kinderen. Daarvoor waarschuwen kinderartsen. Er is vooral een groot tekort aan antibiotica tegen benauwdheid. En dat kan voor grote problemen zorgen, legt deze arts uit. Dan kunnen we de benauwdheidsklachten niet goed behandelen... en dan kunnen die eh, toenemen. En dan kan het zijn dat een kind opgenomen zou moeten worden... terwijl we dat kunnen voorkomen door op tijd met dat juiste medicijn te starten. Het tekort komt onder meer doordat er weinig fabrikanten zijn die de medicijnen maken. Als er bij hen dan iets misgaat, is er al snel te weinig. Asielzoekers die in ons land mogen blijven... krijgen van het COA een plekje in een hotel. Het is een tijdelijke oplossing om de doorstroming weer een beetje op gang te brengen. Nu is er in veel opvangcentra geen plek, omdat statushouders geen, geen huis kunnen vinden. Binnenkort gaan verschillende AZC's ook nog eens dicht, waardoor de druk nog verder zal toenemen. Het COA gaat dus hotelkamers zoeken in de buurt van die centra. En in Schijndel in Brabant is een auto een huis binnengereden. Het gebeurde vannacht. De auto reed dwars door een muur heen. Het huis is daardoor niet meer bewoonbaar. We weten niet of de bewoners oké zijn. De bestuurder van de auto was volgens de politie onder invloed. En dan nog een verhaal over een nogal bijzondere manier van boekenkaften. De Harvard Universiteit in Amerika heeft van een boek de kaft verwijderd... omdat die gemaakt was van mensenhuid. Het gaat om een Frans boek uit de 19e eeuw. De schrijver gaf het ooit aan een dokter die de huid gebruikte van een overleden patiënt. Die had daar trouwens geen toestemming voor gegeven. Het werd tien jaar geleden ontdekt, in de universiteitsbiep. Er bleken toen wel meer van dat soort boeken te zijn. Nogal gruwelijk vinden de hosts van deze talkshow. Uh, one of the books is described as being a subdued yellow with sporadic brown and black splotches like an old banana or a person. It also should be noted that Harvard's not sure they only have three. Yeah, they probably have they more. haven't tested all of their <laughs> old creepy leather-bound books. Het is onduidelijk of er nu nog steeds meer boeken met mensenhuidkaften zijn.